Valencia, En eh, de sinaasappen groeien in de gloeiend hete zon. Valencia, eh, waar de rode rozen bloeien langs de rand van je balkon. Valencia, waar verliefde paardjes dromen bij een glaasje rode wijn. Valencia zou ze graag weer in de mooiste stad van Spanje willen zijn. Bij die Signoritas voel je meteen de gloed van die donkere ogen, dat vurige Spaanse bloed. Je bent meteen verloren, je voelt je als herboren, je hart zingt vol amoren, Wat is het leven goed, Valencia? Waar de sinaasappelen groeien in de gloeiend hete zon. Valencia, waar de rode rozen bloeien langs de rand van je balkon. Valencia, waar verliefde paardjes dromen bij een glaasje rode wijn. Valencia zou zo graag weer in de mooiste stad van Spanje willen zijn. Ik zie in gedachten die beelden weer voor mijn geest. En ik denk vol weemoed hoe mooi het daar is geweest. Ik zou zo graag weer komen en wandelen onder je bomen. Valencia, stad van mijn dromen. Bij jou is het leven een feest. Valencia waar de sinaasappen groeien in de gloeiend hete zon. Valencia, waar de rode rozen bloeien langs de rand van je balkon. Valencia, waar verliefde paardjes dromen bij een glaasje rode wijn. Valencia zou ze graag weer in de mooiste stad van Spanje willen zijn. Valencia, la la la la la la. Verliefde paardjes dromen bij een glaasje rode wijn. Valencia zou zo graag weer in de mooiste stad van Spanje willen zijn.